Citydijkers met het NOS-journaal. De door een vulkaanuitbarsting getroffen eilandengroep Tonga gaat in lockdown. Bij twee reddingswerkers is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ze zijn in de haven van hoofdstad Nuku'alofa aan het werk geweest. Daar arriveerde de afgelopen weken noodhulp vanuit verschillende landen. Omdat Tonga lange tijd coronavrij was, is de eilandgroep extra voorzichtig... en daardoor werd er meer getest sinds de noodhulp aankwam... De premier van Tonga heeft aangekondigd dat het elke twee dagen opnieuw wordt bekeken of de lockdown nog nodig is. Twee op de drie meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar... heeft het afgelopen half jaar te maken gehad met straatintimidatie. Ze worden vaak nagefloten of geroepen. Ook is een kwart van deze groep wel eens achterna gelopen of achtervolgd... waardoor de meisjes en vrouwen zich angstig of onveilig voelen. Blijkt uit cijfers van het CBS, dat voor het eerst onderzoek deed naar straatintimidatie. Daarin staat ook dat mannen lastig gevallen worden op straat, maar minder dan bij meisjes en vrouwen. Een meerderheid in de Tweede Kamer gaat volgende week vrijwel zeker akkoord met een nieuwe verlenging van de tijdelijke coronaspoedwet. Daarin zijn de coronamaatregelen wettelijk geregeld. Tijdens het debat afgelopen avond zeiden regeringspartijen VVD, D66 en CDA en PvdA en GroenLinks dat ze de spoedwet voor de vierde keer willen verlengen. De steun is wel een stuk kleiner dan toen voor het eerst over de coronaspoedwet werd gestemd. Een deel van de oppositie vraagt zich af of de spoedwet nog wel past bij deze fase van de pandemie. Van alle zeehavens in Europa is Rotterdam veruit de meest vervuilende. Volgens een rapport van milieuorganisatie Transport and Environment... wordt in de Rotterdamse haven jaarlijks 13,7 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat is vergelijkbaar met vier keer de uitstoot van een kolencentrale. Het weer droog bij 5 tot 7 graden. Overdag is het eerst droog, met in het noorden en westen af en toe zon.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 They dig it. <laughs> yeah. Uh, I know you're bobbing your head. Cause I can see you. I know you're bobbing your head, cause I can see it. You can't see me? <laughs> yeah. Death Row, let me know you in the house.